Amber Brandsen met het NOS-journaal. De advocaat van de leerling die wordt verdacht van het doodsteken van een medeleerling... bevestigt berichten dat zijn jonge cliënt stelselmatig werd gepest. Volgens de advocaat gebeurde dat al sinds 2006. De 16-jarige jongen reageerde zelf geregeld boos en agressief op opmerkingen, zegt de advocaat. De steekpartij op het Corbulo College in Voorburg was vrijdag. Het 15-jarige slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De verdachte blijft nog zeker twee weken vastzitten. Ook de 16-jarige jongen die het mes geleverd zou hebben zit nog vast. Op de plaats waar vlucht MH17 van Malaysia Airlines half juli neerstortte... wordt opnieuw gezocht naar stoffelijke resten en persoonlijke spullen. Er zijn vier Nederlanders die meehelpen op de rampplek. Dat zegt een woordvoerder van het Nederlandse crisisteam. Volgens RTL Nieuws zijn er vandaag tien koffers en tassen gevonden. Het is opvallend dat er Nederlanders in het gebied zijn. Dat was maandenlang niet mogelijk omdat de situatie te onveilig was. Waardevolle spullen worden overgedragen aan Nederland. Hier worden ze onderzocht en teruggegeven aan de nabestaanden. De vrouw die begin dit jaar haar zoon van elf in Amersfoort om het leven bracht... is veroordeeld tot acht jaar cel voor moord. De moeder had een zak over het hoofd van de jongen getrokken... waarna hij is gestikt. Ze wilde daarna zelfmoord plegen, maar dat mislukte. Volgens de officier van justitie had de Amersfoortse de dood van haar zoon zorgvuldig gepland. Ze had een afscheidsbrief geschreven en op internet gezocht naar methodes voor een zachte dood. De vrouw heeft een geestelijke stoornis en leefde in een sociaal isolement. Onder de wereldwijde diefstal van ruim een miljard inloggegevens zijn ongeveer 1,3 miljoen Nederlandse e-mailadressen. Dat blijkt uit een lijst waarover het Nationaal Cybersecurity Centrum beschikt. Het centrum ontving de gegevens van het bedrijf Hold Security, dat in augustus de hack bekend maakte. Het Nationaal Cybersecurity Centrum heeft contact gehad met de internetproviders waar de verschillende Nederlandse e-mailadressen onder vallen. Het weer, er zijn op steeds meer plaatsen opklaringen. Alleen in het noordwesten en langs de westkust blijft nog een bui mogelijk. Vannacht koelt het af tot 9 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij hoogmate 2. Op de ring Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt Nieuwe Meer 4 kilometer na ongeluk. Er is één reis ook dicht. A13 richting Rotterdam bij Delft 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 2. Op de A15 van Rotterdam richting Europort bij Spijkenisse ook 2 kilometer. A16 richting Rotterdam. Voor knooppunt Blegseplein 2 kilometer. En richting Breda, daar staat tussen Zwijndrecht en Dordrecht Centrum 3 kilometer. Stuk langer is de file op de A20 richting Gouda. Tussen Maasluis en Rotterdam-Krooswijk 7 kilometer na een ongeluk. Bij Rotterdam-Krooswijk zijn twee rijstroken dicht. En verderop nog eens een keertje 3 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. A27 van Utrecht richting Gorkum. Tussen knopert everingen en Lexmond 4. En op de N15 Europoort richting Rotterdam. Daar staat tussen Roos Luxemburg en Spijkenisse 2 kilometer.